Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Discriminerende uitspraken van Tweede Kamerleden vergroten online discriminatie. Het risico bestaat dat daardoor discriminerende taal in het publieke debat steeds normaler wordt gezien. Dat meldt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme na onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers keken naar zo'n 1 miljoen reacties op video's van nieuwsmedia, krantenartikelen en speeches en interrupties in de Tweede Kamer. Vooral online racisme en discriminatie tegen moslims en joden neemt toe... na uitspraken van Kamerleden. Nieuwe Nederlandse AI-bedrijven groeien langzamer dan concurrenten in andere Europese landen. Dat blijkt uit een rapport over de stand van de Nederlandse techsector. Nederland heeft relatief veel mensen met talent in kunstmatige intelligentie... maar zij kiezen overwegend voor grote bedrijven en niet voor de start-ups... Om verder te groeien hebben Nederlandse AI-startups veel geld nodig, zo staat in het rapport. Vorig jaar ging 2,6 miljard euro naar Nederlandse techbedrijven. Het festival Gelderpop in Voorthuizen gaat dit jaar niet door. De organisatie schrijft in een bericht dat de kosten enorm zijn gestegen... waardoor het niet mogelijk is om het voor bezoekers betaalbaar te houden. Mensen die al een kaartje hadden gekocht kunnen hun geld terugkrijgen... Het tweedaagse popmuziekfestival in Gelderland trekt in juli ieder jaar meer dan 10.000 bezoekers. Het is niet bekend of Gelderpop volgend jaar wel doorgaat. Op dag 4 van de Olympische Spelen is Nederland op de medaillespiegel gezakt naar plek 10. Na het goud en zilver van Leerdam en Kok van maandag... is het de gemengde ploeg afgelopen dag niet gelukt om een medaille te winnen komende dag zijn er nieuwe kansen voor Nederland. Schaatsers Jenning de Bo, Kjeld Nuis en Joep Wennemars komen in actie op de 1000 meter.